Een van mijn muziekgektes is Indiase filmmuziek. En hier hebben we dan een eerste nummertje, Ajapsi, uit de film Om Shanti Om. आंखों में तेरी अजब सी अजब सी अदाएं हैं हो आंखों में तेरी अजब सी अजब सी अदाएं हैं दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं Zo is het wel weer mooi geweest.